Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een appartementencomplex in Groningen is van acht uren lang ontruimd geweest vanwege de vondst van een explosief. Dat bleek na onderzoek door de EOD onschadelijk te zijn. Het explosief werd gevonden in het appartement van een man die eerder vannacht was aangehouden omdat hij met een luchtbus had geschoten. Het hele complex aan de Paramaribo-straat werd na de vondst ontruimd. De 16 bewoners werden opgevangen in een politiebureau. De Poolse president Komorowski heeft in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen verrassend niet de meeste stemmen gekregen. De conservatieve president werd tweede achter de eveneens conservatieve Duda. Die won de eerste ronde met beloftes als minder belastingen en verlaging van de pensioenleeftijd. Zaken waar de Poolse president helemaal niet over gaat. Over twee weken nemen Komorowski en Duda het tegen elkaar op in de beslissende tweede ronde. Bij een ongeluk op de A28 zijn gisteravond twee kinderen zwaar gewond geraakt. De kinderen van 11 en 13 zaten in een auto die bij Wezep de middenberm raakte en tegen een boom botste. Alle vijf inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee kinderen zijn er het slechtst aan toe. Van één van hen is de toestand kritiek. Het Izala ziekenhuis in Zwolle gaat een groot Europees hartonderzoek coördineren. Het onderzoek richt zich op de revalidatie van oudere hartpatiënten. Nu volgen die overal andere programma's en het is onduidelijk welke methode het beste werkt. Naast het Izala ziekenhuis doen aan het onderzoek hartcentra uit zes andere Europese landen mee. De EU heeft er 6,4 miljoen euro voor beschikbaar gesteld de middelbare scholen beginnen vandaag de eindexamens. Ruim 200.000 scholieren doen eraan mee. VWO'ers beginnen vandaag met Nederlands. Bij de HAVO staat economie op het programma. En de VMBO'ers doen natuur en scheikunde. Het LAX opent zoals altijd een klachtenlijn. En de eindexamens duren tot 28 mei. Het weer, het wordt een warme dag, al wordt de zon hier en daar wel afgeschermd door sluierbewolking.